Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Gerechtsdeurwaarders willen dat de overheid mensen met schulden beter gaat beschermen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met schulden steeds vaker terechtkomen onder het bestaansminimum. Dat is 90% van een bijstandsuitkering. Volgens de deurwaarders zijn de regels rond het innen van schulden te ingewikkeld. Schuldeisers zoals zorgverzekeraars, verhuurders en de Belastingdienst weten vaak niet van elkaar wat ze doen. Met als gevolg dat mensen met schulden onder het bestaansminimum zakken. In Brussel rijden nog geen trams, bussen of metro's. Het OV-bedrijf en de vakbonden hebben gisteravond met de regering afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen, maar de chauffeurs zijn nog niet overtuigd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken beloofde gisteren onder meer dat er 400 politiemensen bijkomen. De chauffeurs staken sinds zaterdagochtend. Toen werd een controleur zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. De oprichter van het computermerk Commodore is overleden. Jack Tramiel stond aan de wieg van de Commodore 64, een personal computer die in de jaren 80 erg populair was. Volgens kenners is het aan de zakelijke houding van Tramiel te danken dat de PC betaalbaar werd voor een groot publiek. Jack Tramiel was 83. Pim Fortuyn heeft begin jaren 70 het lidmaatschap aangevraagd van de Communistische Partij van Nederland. Hij werd afgewezen. Dat blijkt uit een brief die is afgedrukt in het eerste deel van een biografie van Fortuyn dat morgen verschijnt. CPN-bestuurder Hax schrijft in de brief dat Fortuyn geen lid mag worden omdat hij hoorde bij de groep rond de Groningse hoogleraar Harmsen die de partij de rug had toegekeerd. In Syrië loopt vandaag de deadline af van het plan voor een staakt het vuren. Volgens dat plan van VN-gezant Annan moet het Syrische leger zich vandaag hebben teruggetrokken uit de belangrijkste steden. Over twee dagen moeten ook de opstandelingen zijn gestopt met vechten. De afgelopen dagen kwam het vredesplan op losse schroeven te staan. Gisteren kwamen in Syrië volgens tegenstanders van het regime meer dan 100 mensen om het leven door geweld van het regeringsleger. Het weer, de komende uren regent het nog, maar geleidelijk trekt de regen naar het oosten weg. Vanmiddag klaart het in het westen dan wat op. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 12 à 14 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3 kilometer. A7 richting Zaandam 8 kilometer tussen af het Avanhoorn en af het Op de A8 richting Amsterdam staat 4 kilometer voor knooppunt Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen bij knooppunt Velsen 3 en verderop 3 kilometer bij knooppunt Raasdorp. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijken 6. A15 richting Europort 3 kilometer voor knooppunt Vaanplein. En op de A20 naar Gouda staat 4 kilometer bij Moordrecht.